uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie heeft opnieuw gezegd dat de strafzaak tegen PVV-leider Wilders volgens de regels tot stand is gekomen. In de rechtszaal herhaalde het OM dat de beslissing tot vervolging niet is beïnvloed door het ministerie van Justitie. De advocaat van Geert Wilders zei dat het proces meteen moet stoppen. Volgens hem is er sprake van een politiek proces... omdat medewerkers van het OM en het ministerie van Justitie... vijf jaar geleden met elkaar hebben gemaild over de zaak. De advocaat-generaal zei namens het OM dat het opmerkelijk is... dat justitieambtenaren met elkaar mailden... maar dat die mails de officier van Justitie niet hebben bereikt. Een Turkse krant heeft geluidsopnamen uitgewerkt van de laatste momenten van de Saoedische journalist Khashoggi. Die werd bijna een jaar geleden vermoord tijdens een bezoek aan het consulaat van Saoedi-Arabië in Istanbul. Uit de transcriptie blijkt dat de plannen voor de moord worden besproken en ook is te horen dat Khashoggi tijdens het gesprek zegt dat de mannen hem verstikken. Dat zijn zijn laatste woorden. Premier Rutte gaat toch uitzoeken of het Koninklijk Huis een dubbele vergoeding heeft gekregen voor het onderhoud van de inboedel van vier paleizen. Dat doet hij op aandringen van de Tweede Kamer. NRC meldde gisteren en vandaag dat er dubbel wordt betaald voor het onderhoud en de renovatie van de spullen. Rutte denkt niet dat er iets verkeerd is gegaan, maar hij weet nu niet hoe zijn voorgangers hebben gehandeld. En een studente uit Utrecht is de snelste zelffietsende vrouw ter wereld. Rosa Bas van 28 schoot met ruim 122 km per uur door de woestijn in de Amerikaanse staat Nevada. Dat deed ze op een aerodynamische lichtfiets en die is door een team studenten van de TU Delft en de VU in Amsterdam ontwikkeld. Het weer, de laatste buitjes verdwijnen. Het is tussen de 17 en de 20 graden. Morgen is er meer bewolking en af en toe regen. En het wordt morgen 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat nu ruim 50 kilometer file in Noord-Holland. Toch zijn er niet al te veel bijzonderheden. Het gaat voornamelijk om dagelijkse files. Met oponthoud op de A2 van Amsterdam naar Utrecht tussen Breukelen en Maarsen. Daar heb je 5 minuten vertraging. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag 10 minuten op onthoud. Dat is tussen de knooppunten De Hoek en Burgerveen.